Goedenavond, ik ben Felicia van der Graaf en dit is het nieuws van NOS op 3. De vakbond FNV doet een oproep aan bedrijven om de prijzen minder te laten stijgen. Omdat veel mensen in de problemen komen doordat alles duurder wordt... vraagt de vakbond om flinke salarisverhogingen en wordt er gestaakt. De Nederlandse bank is kritisch, want als bedrijven meer salaris moeten betalen... zullen ze hun prijzen ook weer verhogen, waardoor de boel weer duurder wordt. Maar vakbond FNV is het niet eens met die kritiek... en zegt dat de prijzen gewoon omlaag moeten. Nou, als de Nederlandse bank of werkgevers of wie dan ook... zich dan ook zorgen maakt over die prijsstijgingen... spreekt dan de werkgevers aan, de bedrijven aan... om de prijzen niet langer te verhogen. Dan hoeven wij onze lonen ook minder te verhogen. In het centrum van Antwerpen zijn afgelopen nacht drie Nederlanders opgepakt... die een vuurwapen en mogelijk een explosief bij zich hadden. Het gaat om drie verdachten van 17, 25 en 27 jaar. En er wordt onderzocht of ze van plan waren om een aanslag te plegen. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben tienduizenden mensen meegedaan aan een protestmars tegen geweld. Aanleiding waren de twee schietpartijen waarbij vorige week 17 mensen om het leven kwamen. Ook politici van de oppositie liepen mee. En in een van de locaties van de Universiteit Utrecht liggen de opblaasbedjes al klaar. Het gebouw wordt al de hele dag bezet door een groep studenten. Het gaat om een klimaatprotest. De studenten eisen dat de Unie alle banden met de fossiele industrie verbreekt. En daarvoor gaan ze het gebouw voorlopig niet meer uit. Slapen hier in zo'n grote hal, zie je dat een beetje zitten. Ja, ik heb er wel zin in. Ehm, we gaan zien hoe dat allemaal loopt en hoeveel mensen er ook blijven slapen. Ehm, maar ik heb heel veel spullen bij me. En dan nog het weer. Vannacht gaat het in het westen regenen. De temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen begint de dag in het oosten droog. Maar uiteindelijk vallen er overal buien.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 Want dan ga ik alleen maar malen. Want ik wil vluchten van die pijn. Deze man wil ik niet zijn. Hij begint me in te halen. Vaak gevlucht, ik vond geen rust. Ik loop steeds weg, ben uitgeput. Het lijkt alsof ik val. ik krijg geen adem meer. Is dit de laatste keer? Oh, ik slenter over straat alsof je niet bestaat. Maar overal waar ik ben, volg je mij. Oh, kom ik van je af of blijf je toch een deel van mij? Met mezelf in gevecht, zelfs mijn schaduw durend weg dit moet ik in mijn eentje dragen. Van alles geprobeerd, ik heb het maar geaccepteerd. De illusie dat je mij zou laten. Vaak gevlucht, ik vond geen rust. Ik loop zit weg, ben uitgeput.